maar niet, kleine Eva. Schat, we moeten scheiden gaan. Ik zal jou nooit vergeten. Ik zal jou nooit vergeten. Onze liefde blijft bestaan. Huil maar niet, kleine Eva. je Ik vrij aan je denk. Tot ik weer bij jou zal zijn. Neem deze ring van mij. Wie zal jou zeggen dat ik trouw? Vertel, mijn hart blijft altijd hier. Huil maar niet, kleine Eva. Schat, we moeten scheiden gaan. Nog eens doen, mijn kleine Eva. maar niet, kleine Eva. Schat, we moeten scheiden gaan. Nog een zon, mijn kleine Eva. Nog een kleine ik. Nacht en zon met kleine ik. Onze liefde blijft bestaan. Nacht en zoen, mijn kleine ik. Nacht en zon.